het NOS nieuws van 1 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De fipronilcrisis in de eierbranche is nog lang niet voorbij. Bijna 90% van de getroffen pluimveebedrijven mag nog altijd geen eieren leveren... of kippen of afval uit de stal halen. Dat betekent dat de financiële schade blijft oplopen. Het fipronil dat in de stallen zit is lastiger op te ruimen dan gedacht. Sommige boeren hebben de stallen al tientallen keren ontsmet, maar er blijft steeds wat fipronil achter. De Spaanse premier Rajoy roept de Catalaanse leider Puigdemont op om verstandig te handelen. Nu de deadline nadert over het Catalaanse streven naar afscheiding. Puigdemont krijgt van Madrid tot morgenochtend de tijd om het onafhankelijkheidsstreven op te geven. De Catalaanse leider wil overleg met de Spaanse regering, maar die voelt daar niets voor. In Helsingborg in het zuiden van Zweden is een politiebureau door een explosie zwaar beschadigd. Er wordt niet uitgegaan van terrorisme, maar de politieleiding spreekt wel van een aanval op de samenleving. Zuid-Zweden heeft veel last van criminaliteit. De Portugese minister van Binnenlandse Zaken is opgestapt vanwege de bosbranden in het land. Bij die branden kwamen de afgelopen maanden ruim 100 mensen om het leven. De overheid kreeg veel kritiek op de manier waarop de branden zijn bestreden. Volgens Portugese media wilde minister Urbano al eerder opstappen, maar werd dat door premier Costa geweigerd. De GGD in Gelderland wordt platgebeld door mensen die verontrust zijn over de uitbraak van open TBC in Vaassen en Apeldoorn. Meer dan twintig mensen zijn ziek of ziek geweest. De GGD heeft de antwoorden op veel vragen online gezet. Zo hopen ze de onrust een beetje weg te nemen. Het is niet bekend waar en wanneer de patiënten de besmetting opliepen. Het weer in het westen bewolkt, in het zuidoosten geregeld zon. Het blijft droog, alleen in het noordwesten is vanavond kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen, ook dan maximaal 21 graden.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 De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog eh, een kwartier. A13 naar Den Haag voor het knooppunt Diepenburg 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging is 10 minuten. A27, daar staat bij Gorkum de brug even open. In beide richtingen staat er nu 2 kilometer... En de N11 eh, Leiden-Bodegraven die is in beide richtingen nog dicht bij Alphen aan de Rijn vanwege een ongeluk. De N201 eh, die is ehm, in beide richtingen afgesloten eh, tussen Wilnis en de aansluiting met de A2.